Lot Lewin met het NOS Journaal. Het aantal schademeldingen na de aardbeving in het Groningse dorp Weerdum is opgelopen naar 191. Dat meldt het instituut Mijnbouwschade Groningen. In een aantal gevallen gaat het mogelijk om acuut onveilige situaties. Het instituut Mijnbouwschade had vanochtend al 90 meldingen gekregen over de beving van vannacht in Weerdum. Die had een kracht van 3,1 en is de zwaarste in bijna een jaar in het Groningse gaswinningsgebied. Staatssecretaris Velbrief van Mijnbouw gaat maandag op bezoek in Weerdum. De vraag naar propaangastanks stijgt enorm door de energiecrisis, meldt de vereniging Vloeibaar Gas. Voorheen hadden alleen mensen en bedrijven zo'n grote tank op het terrein... als ze zo afgelegen zaten dat ze niet op het gewone gasnetwerk aangesloten konden worden. Nu krijgt de vereniging tientallen aanvragen per week. Aardgas was altijd goedkoper, maar is nu vele malen duurder dan propaangas. Het kan een derde tot de helft van de prijs schelen. Er zitten wel bepaalde voorwaarden aan. Zo mag de tank niet in de buurt van een huis staan. In dichtbevolkte gebieden is het dus geen optie. In Ierland is het aantal doden na een explosie bij een tankstation opgelopen naar tien. Onder hen zijn twee tieners en een kind. Acht mensen raakten gewond. Reddingswerkers gaan ervan uit dat er nu niemand meer onder het puin ligt. Er wordt ook niemand meer vermist. De explosie was gistermiddag in een dorp in het noordwesten van Ierland. De Ierse politie gaat op dit moment uit van een ongeluk. Het wegverkeer op de beschadigde Krimbrug is gedeeltelijk hervat, meldt de Russische transportminister. Vooralsnog mogen alleen personenauto's en bussen over de brug van de Krim naar Rusland en alle voertuigen worden gecontroleerd. De brug raakte zwaar beschadigd door een explosie vannacht. Daarbij vielen drie doden. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Volgens Rusland is de explosie veroorzaakt door een bom in een vrachtauto. Het Kremlin spreekt van een terreuraanslag. Volgens een adviseur van de Oekraïense president Zelensky komt de aanslag van Russische zijde. Het weer vanavond en vannacht is het vrij helder. Het koelt af naar 2 tot 5 graden. Lokaal kans op grondvorst en op mist. Ook morgen nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en droog. En het wordt 16 à 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er is niet veel aan de hand onderweg. Alleen op de A7 is het wat drukker van Zaanstad naar Horen... tussen Purmerend en de afrit Avenhoorn.